Van 8 uur. Dit is al negens met het NOS-journaal. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft mogelijk 18 jaar lang weinig inkomstenbelasting betaald. Dat meldt de New York Times, die zijn aangifte uit 1995 heeft onderzocht. In dat jaar gaf Trump aan dat hij voor ruim 900 miljoen dollar verlies had geleden. Volgens experts zijn de regels zo dat Trump in de 18 jaren daarna dat bedrag kon aftrekken van zijn belastingaangifte. Trump weigert nog altijd zijn aangifte bekend te maken... in tegenstelling tot andere presidentskandidaten, onder wie Hillary Clinton. De namen van de daders die vlucht MH17 neerhaalden... zijn nog voor het eind van het jaar bekend. Dat denkt de Australische minister van Buitenlandse Zaken Bishop. Bij de ramp kwamen 28 Australiërs om het leven. Volgens Bishop moet er een speciaal tribunaal komen... waar de daders zich moeten verantwoorden. Dat gebeurde ook na het neerhalen van een passagiersvlucht... boven het Schotse Lockerbie in 1988. De Britten zetten weer een nieuwe stap richting Brexit. Komt een wet die een einde moet maken aan de overheersing van Europese wetten in Groot-Brittannië. Regels die niet langer belangrijk zijn voor de Britten worden geschrapt. Dat heeft premier May bekendgemaakt. Ze geeft vandaag haar eerste grote Brexit-speech. In Mexico zijn 13 doden gevonden in en bij een meer in de staat Jalisco aan de westkust. Het zijn 12 mannen en een vrouw. Slachtoffers zijn waarschijnlijk leden van een drugsbende. In een ander deel van het land is het lichaam gevonden van een Canadese fotograaf. De vrouw van 74 werkte onder meer voor National Geographic. Ze werd gevonden langs de kant van de weg bij de plaats Merida.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 Pirates used to party and the rum still flows. A little fishing shack down a long grass road where everybody knows your name. Lawn chairs and bar stools, yeah, pull up a seat. A place through the woods, cell phone towers can't reach. No trespassing signs out where life's a beach. No last call to kick you out. Hallelujah. me down at the old sandbar. There's a girl out on the sand On a Navajo blanket Hoping I hold her hand Meet me down At the old sandbar Where our neon lights Are the northern Normaliter begin ik met een greep uit de Amerikaanse country hitlijst. Tegenwoordig verandert er niet zo snel meer iets in die lijst. Dus laten we die even voor wat die is. We gaan naar het buurland Canada. Met een drietal songs die nog niet zo lang uit zijn. Ik opende met de zanger die maar liefst vier awards won dit jaar in zijn thuisland, Dean Brody. Hij vertolkte The Old Sandbar. Van de Wasboard Union heb ik nog nooit gehoord, maar daar komt snel verandering in. Als ze Shot of Glory ten gehore brengen. Gord Bamford is aanwezig en trakteert ons op breakfast beer. Ik wens iedereen weer veel luisterplezier. place. All cleaned up, pile in the truck, man, and I could barely wait. Hear the band roar from across the dance floor. Like they know that something good is on the way. It's a Friday night like any other. You walk in a stare and a stutter every single time you look at me. I need a fix, a true companion, Jimmy Beamer, old Jack Daniels, anything to set me on my way. Drinking up my courage, whiskey for my nerves. Got me drunk on your short summer dress, ballroom ballerina. I'm gonna need another shot of glory. Ain't no turning back. Got me high on your tipsy smile hips swinging, we start spinning, spinning, spinning. Whoa. Well, I take the first step, praying that I don't trip. Up on my words, just think of something smart to say. care, cause I just gotta know your name. I need a fix, a true companion, Jimmy Beam or old Jack Daniels. Something strong to stop these shaking knees. Drinking up my courage, whiskey for my nerves. Got me drunk on your short summer dress, ballroom, ballroom. drunk on your short summer dress, ballroom ballerina. I'm gonna need another shot of glory. Ain't no turning back. Got me high on your tipsy smile and your hips all swinging.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 So bring a sick over easy, make that bacon greasy. Is that the hair of the dog I hear? It's 10 a.m. on this ocean pier, and I'm sipping on breakfast beer. Breakfast not be partying quite so hard. But when you're this far south, it ain't so bad just to let down your guard. There's no clock to be punching, no pressure, no fussing. Yeah, the coast is clear. It's 10 a.m. on this ocean pier, and I'm sipping on breakfast beer. Breakfast beer, it'll kill a hangover. Tip it on back so you don't get sober.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 sure I know how to tell you goodbye for just. sure gonna sting. Jesus is waiting with his arms open wide. Oh, he'll sound amazing with you by his side. you'll suffer no more. We're all coming someday. How the old band will play. We'll gather, kids, sister, and sing on that beautiful. that beautiful Joanna Serrat met Solitary Road. van mijn luisteraars vroeg of ik eens wat meer wilde draaien van Dolly Parton. Dit verzoek los ik graag in en derhalve heb ik Dolly Parton tot act van de maand gebombardeerd.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 De song is afkomstig van het tiende album van Lone Star. I tried the bar scene, but that ain't where it's at. So I switched to yoga. even bought a man. Now I'm filling out my profile on eHarmony. Wanna know my likes, dislikes, my wants, and my needs. Every single question is important, I'm sure. But if you likes the cowboys do. Crazy for Jesus, rock and roll and tattoos. Looks good on paper, but how can I be sure? Could she be, could she really be what I've been looking for? I want a girl that's real Stewart was in 1954 de eerste die de song Which One Is To Blame opnam. De Wilburn Brothers reikte er in 1959 mee naar de vierde plaats in de country charts. Velen vinden dat dit het origineel is.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 Never mind the lonesome feeling that lingers deep inside. You bought me that big old diamond ring. Then I watched you get way down there on your knees. You said you weren't really the married kind. Never mind, sweetheart Never mind.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 Via de Bluegrass Boogeyman ben ik terechtgekomen bij de muziek van Tangerine. Samen zijn ze terug te vinden op het album Gratified met de song It Will Not Bother Me. Tangerine heeft net het nieuwe album There and Back uit. Soms zitten ze verdacht dicht tegen de country aan. Luister maar naar Where Did My Happiness Go. Ook Tim Knol is te horen in samenwerking met de Bluegrass Boogeyman. Hij vertolkt View Mirror. little blind to see, but it will not bother me. Like to go when the sun is set, to fall asleep with a pen in my hand. When the wind blows fresh and free, no, it will not bother me. No, it will not bother me. No, it will not bother me wind blows fresh and free. No, it will not bother me. not a place to be. No, it will not bother me. No, it will not bother me. han wekelijks op dit station. My goodbyes fall on deaf ears. All their eyes are closed as I leave this town behind. My shadow disappears, my thoughts need rearranging. the road, he takes a good deep breath. He's been on hold for far too long. Everything rolls. to live without all the rules they drew up. Feels right to hit the road and take a good deep breath. He's been on hold for far too long. stukje country uit eigen land. Dat waren dus de Bluegrass Boogeyman en Tim Knol met Rare View. Nu naar Kees Harden met Sign of a Fool. de maand. Met Kid Sister plaatsen de Time Jumpers een akoestisch gedenkteken voor een overleden zangeres Down Sears. Bestaande uit aangrijpende ballads, rustieke honky-tonks en western swing vol temperament. Een must voor alle liefhebbers van de retro sound en natuurlijk ook van Vince Gill. All aboard! Frankie Lee serveert op American Dreamer een Rucci cocktail die bestaat uit twee delen Bob Dylan, een deel Bruce Springsteen, een deel Ryan Adams en een deel Frankie Lee. Door de invloeden uit de muziek van grote als Bob Dylan, Bruce Springsteen en Ryan Adams klinkt American Dreamer met daarop Queen of Carolina bekend en aangenaam in de oren. Maar het zijn de eigen invloeden van Frankie Lee die het debuut van hem memorabel maken. can be on in, zingen de Palomino's, ze onderstrepen ermee dat ik er even tussenuit ga. Ik ben zo weer terug. En wat dat betreft onderschrijf ik de woorden van de Palaminos: come on in. Zometeen nog een uur country.